Eind vorig jaar werd de president tot 20 jaar cel veroordeeld. Bouterse verscheen bij de rechtbank in militair tenue... als opperbevelhebber van de strijdkrachten. Een groep aanhangers van zijn partij NDP was bij hem. Het proces tegen Bouterse loopt al jaren. Het is voor het eerst dat Bouterse zelf verschijnt. Op een kerkhof in Maastricht is de politie al uren aan het graven naar Tanja Groen. Die studenten van 18 verdween bijna 26 jaar geleden. Politie en justitie houden er rekening mee dat ze destijds in een graf werd gelegd dat toen net was gedolven. Tientallen organisaties hebben mogelijk een datalek opgelopen... door beveiligingsproblemen met het computersysteem Citrix. 29 organisaties hebben daarover een melding gedaan... bij de autoriteit persoonsgegevens. Of er werkelijk sprake is van datalekken wordt nog onderzocht. Dat hangt van een aantal zaken af, zegt een voortvoerder. Met Citrix kunnen medewerkers thuis op hun werksysteem inloggen. Het Nationaal Cybersecurity Centrum waarschuwde al dat de kans groot is... dat veel instellingen door cybercriminelen zijn aangevallen. Oud-wethouder Gernawi van Den Haag, die wordt verdacht van corruptie... wordt ook verdacht van gesjoemel met subsidie, meldt het AD. Hij zou onterecht duizenden euro's hebben doorgesluist naar een zalencentrum. De krant heeft stukken ingezien van het OM. In oktober deed de Rijksrecherche invallen bij Gernawi... en zijn partijgenoot Richard de Mos. Ajax moet het voorlopig doen zonder Hakim Ziyech. Die heeft een scheurtje in zijn kuitspier en het gaat een paar weken duren voordat dat is genezen. Het lijkt erop dat de wedstrijd van Ajax tegen PSV op 2 februari niet haalbaar is voor Ziyech. Het weer bewolkt en droog, in het noorden mogelijk wat zon...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 I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely, I could die it's always crowded. You still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be so, I'll make you so lonely, baby. I'll make you so lonely. I'll make you so lonely, I'll make you die. Now the bellhop's tears keep flowing. The desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, they'll never look back so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely they could die. Well, if your baby leaves you, you got a tale to tell. Or just take a walk down lonely street to Heartbreak Hotel where you will be. Well, you'll be so lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely you could die. be. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die. Op ZFM wordt iedere ouwe ouwe platina. Ja, je hoorde net in het nieuws dat er eh, dus heel veel mensen, eh, bedrijven, problemen hebben met het Citrix-programma. En daar hebben ook Zandvoort last van. Want ook Zandvoort heeft last van de problemen rondom de softwarefabrikant Citrix. Met de software van fabrikant Citrix kan vanaf thuis worden ingelogd en computers op een werklocatie. Vele overheden gebruiken de software, waaronder ook de gemeente Zandvoort en Haarlem. Hackers zijn het programma binnengedrongen en kunnen zo, al dan niet geheime informatie, inzien. Het programma ligt om veiligheidsredenen dus helemaal plat. En de gemeente Haarlem heeft de stekker van, voor de ambtenaren die thuis willen werken... uit het programma getrokken om zeker te zijn van de veiligheid... en inbraak in het systeem te voorkomen. Zo zie je maar weer hè, wat er allemaal kan gebeuren met zover. Ja, hackers die kunnen er wat van hoor. I've just got here and I think I'm losing signal already. Hello? Can you hear me now? Ja, het lijkt wel of ze tegenwoordig allemaal met een, eh, met een praatje komen in het begin. Maar dat is niet de bedoeling. Ik ga, wij gaan luisteren naar Adele met Hello. Hello, it's me.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 Ze vertelt over haar band met keizerin Sissi... en haar ervaringen in een lange en succesvolle Elisabeth-loopbaan. In 1992 speelde Pia Douwe in Wenen tijdens de wereldpremière... van de inmiddels internationaal bekende musical Elisabeth... in de rol van keizerin Sissi. De voorstelling kwam in 1999 ook naar Nederland... en ook hierin speelde Douwers de titelrol. De lezing start om drie uur middags en het duurt een uur. De kosten zijn 12,50. Aanmelden kan via info at zandvoortsemuseum.nl. Ik herhaal info at zandvoortsmuseum.nl.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 Ontdek Zandvoort op een bijzondere manier. In het donker en verlicht door prachtige kunstwerken. Lichtkunstwerken. Op zaterdag 22 februari schijnt Le Champion een nieuwe licht op Zandvoort... tijdens de Zandvoort Lightwalk. Het gloednieuwe wandelevenement tovert Zandvoort voor één avond om... in een tot een Walhalla. Wandel over het zand en door het sfeervolle centrum van Zandvoort... terwijl je langs tal van indrukwekkende light acts... komt die van Zandvoort één grote lichtjesparade maken. Je komt hoger tekort, dus extra meenemen. Met drie verschillende afstanden zit er voor iedereen een mooie route bij... en ga je voor de 18 of voor de 14 kilometer. Of wandel je voor jouw gezin de family walk op 6 kilometer. Wandel met je vrienden, familie of wandelmaatjes en geniet van een adembenemende avondwandeling in Zandvoort. Inschrijven kan via www.zandvoortlightwalk.nl Thank mm.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 Because you're mine, I walk the line. the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line het is hartstikke makkelijk, want ik ben zelf mijn sidekick. Ja, <laughs> dus ik kan zelf wat uitkiezen. En ik had uitgekozen uit 1963 trad de dan een 14-jarige Albert Westerlaken toe tot het Brabants dansorkest De Shuffles. Dat ontstond uit de schoolband van de Angelus Ulo en opgericht werd door bassist Hans van Liemt. De groep werd het meest bekend met de single La I Need You waarmee ze in 1969, 1970 19 weken in de Nederlandse top 40 stonden en een gouden plaat verdienden. Wereldwijd werden er 5 miljoen singles van verkocht. Goedemorgen. Daarna boekte de groep nog enkele kleinere successen in de lage landen... vooral door de uitstraling van frontman Albert Westerlaken. Ja, wie was dat ook alweer? Ja, die verliest in 1973 de groep om een solo carrière te beginnen onder de artiestnaam Albert West... En dat is een bekende. Terwijl alle andere groepsleden hun eigen weg gingen... stelde gitarist Henk van de Heuvel een nieuwe groep samen onder de naam New Shuffles. Maar kende weinig succes en hield op te bestaan. En wij gaan luisteren naar Shalala, I Need You door de Shuffles. one day Since you're on to me. We have climbed. februari, dus, dus dit jaar, neemt Sparenlanden de afzalinzameling van huishoudens in de gemeente Zandvoort over van de inzamelaar GP Groot. Vanaf deze datum kunt u bij Sparenlanden terecht voor het maken van een afspraak voor het ophalen van grof huishoudelijk vuil of elektrische apparaten. U kunt de grof huishoudelijk vuil zoals meubels, vloerbedekking en huisraad zelf wegbrengen naar de Milieustraat in Haarlem, Heemstede of Bloemendaal en hierbij kunt u gebruik maken van de gratis afhaalservice in Spanelanden. Uiteraard kunt u grof huishoudelijk afval ook kosteloos door Spanelanden laten ophalen. Hiervoor maakt u een afspraak via de website of telefonisch via de klantenservice. In de afvalwijze vindt u ook de aanbiedregels voor de hoeveelheid grof vuil die u kunt aanbieden, hoe u het aanbiedt, wanneer u en waar u het kunt neerzetten. Let op, voor het kosteloos ophalen van de elektrische apparaten... zwaarder dan 10 kilo maakt u een aparte afspraak. Deze apparaten kunt u niet tegelijk aanbieden met uw grof huishoudelijk afval. Een digitale afvalwijzer, en die gebruiken we in Hoofddorp al jaren... die kunt u vinden op www.afvalwijzer.spaarderlanden.nl dan kunt u na het invullen van de postcode en het huisnummer zien... in welke container welke afval hoort wanneer afval van uw huis wordt ingezameld en hoe u afval aanbiedt. Voor smartphones en tablets is er een Sparenland afvalwijzer app beschikbaar. Meer informatie kunt u, vragen, eh, kunt u contact opnemen met Spaarderlanden via info@spaarderlanden.nl of bellen naar de klantenservice op nummer 7517200. Eh, 7517200. En is bereikbaar op de werkwagen tussen 8 en 16 uur 30. Ja, wij doen het al jaren zo en het werkt perfect. Het werd op, eh, op vele plaatsen een grijze dag met geregeld lichte motregen en landweerwaarts totaal lokale mist. In Zuid-Limburg is er vannacht kans op lokale gladheid. Vanmiddag komen er in het noordoosten enkele opklaringen... en in de avond breiden de opklaringen zich langzaam zuidwest uit. Maar later in de avond ontstaat er opnieuw mist. In het zuidoosten vriest het vanochtend nog licht. De temperaturen lopen langzaam op naar de waarde van plus 1 in het zuiden en van Limburg tot 8 graden in het noordwesten. De wind is zuidwestelijk en zwak en in het noorden staat een matige westelijke wind. In de loop van de middag en avond draait de wind van het noorden uit naar de noordelijke richtingen. In de nacht naar donderdag is er op vele plaatsen mist en of langer hangende bewolking aanwezig. Ook motregen is hier daar. De minimumtemperatuur loopt uiteen van 6 graden in het Waddengebied tot min 1 in het zuiden. De wind is zwak en veranderlijk en donderdag overdag is het bewolkt... met in het noordelijk kustgebied later mogelijk wat motregen. Vooral in het noordoosten blijft het tot in de middag mistig. In de middag klaart het in het zuiden op. De maxima liggen tussen 2 graden in het hardnekkige mist... tot 8 graden in het noordoosten. De wind is zwak en de zee, aan de zee matig... en waait in het zuiden tot het oosten, in het noorden en het zuidoosten. Nee, het zuidwesten. Ja, dit was Vallen dus aan, hè. En ik ga er nu eentje iemand in Hoofddorp erg gelukkig maken. Want ik weet, dit vindt ze een heel mooi plaatje.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 De werkzaamheden voor de reconstructie van de Prinsessenweg... tussen de Louis-Davidstraat en de Koninginnenweg... daar zijn wij begonnen. Bij de werkzaamheden worden de verharding aan de kant van de nieuwe woningen aangelegd... de middenberm aangepast en een stuk riool vervangen. Ook wordt de straatverlichting vernieuwd en aangepast. Tijdens de werkzaamheden wordt de Prinsessenweg in beide richtingen afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de Koninginnenstraat. Fietsers worden omgeleid via de zuidelijke helft van de rijweg. Gedurende de werkzaamheden is er altijd een route beschikbaar voor de hulpdiensten... en de bussen van Connection rijden om via de Hanemerstraat. De bushalte bij de Albert Heijn vervalt gedurende de uitvoeringsperiode. Busreizigers kunnen opstappen bij de tijdelijke halte... naast de rotonde bij het Waterloopplein. Watertorenplein. Met aannemer wordt de, op basis van de planning gekeken of er parkeerplaatsen gefaseerd bereikbaar gemaakt kunnen worden om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De aannemer geeft met borden aan waar en wanneer parkeren mogelijk is. Woningen blijven met aangepaste maatregel te voet bereikbaar. De nieuwe inrichting is tijdens de informatieavonden gepresenteerd en later door het gemeentebestuur vastgesteld. De ondergrondse huisvuilcontainers worden zoveel mogelijk tijdens de vaste ophaaldagen geleegd. Het streven is om het werk ruim voor de Formule 1 in mei van dit jaar gereed te hebben. Na de Formule 1 wordt de Konierenstraat op de schop genomen... en ze realiseren ons dat de werkzaamheden overlast met zich meebrengt... en vragen daarvoor meer begrip. Meer informatie? Als u vragen heeft over de directe uitvoering van het straatweg... dan kunt u contact opnemen met Ben Muller van de firma De Bie via 06 2293 3059. Ik herhaal 06 2293 3059. En voor algemene vragen over bereikbaarheid en planning... kunnen tijdens kantooruren gesteld worden aan Erik Huizinga... via de telefoonnummer 06 237 90400. En wij gaan door met een hele leuke. Michael Jackson, You, you Are Not Alone. day gone tot de uitwerking te komen van het klimaatakkoord... van het Nederlandse kabinet vorig jaar juni heeft gepubliceerd... werd er vorige week een informatieavond in de Blauwe Tram georganiseerd. Er waren slechts drie particulieren en één ondernemer, één raadslid... en één buitengewoon raadslid aanwezig. Het klimaat en de oplossing tot een beter klimaat te komen in de toekomst... leeft blijkbaar niet bij de inwoners van onze gemeente ook voorstellen om in Zeereep, ten zuiden van Zandvoort, windmolens te bouwen, kwamen voorbij. Net zoals het gebruik van, vaak industriële, gebouwen om zonnepanelen op aan te brengen. Vooral, eh, vooral de voorstellen aangaande windmolens werd door de Zandvoorters kritisch bekeken... gezien het feit dat er een paar honderd voor de deur op zee staan. Deze windmolens zijn echter bedoeld voor het opwekken van energie voor de, voor de industrie en niet voor de huishoudens. Er werden voorstellen gedaan om die tot andere plaatsen te realiseren.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 Now I'm a believer, not a trace. Hooked out Ja, dat was vroeger een leuke serie, de Monkeys. Ja, wat ik gehoord heb, de geruchten gaan... dat ze zelf geen enkel instrument konden bespelen dat het allemaal door studiomuzikanten gedaan werd.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 We're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and. I'd like to thank you, yes, I do I've got to face the truth. ja, het zit er weer op, de twee uur. Morgen ben ik er weer. Ja, samen met Jelmer, Jelmer ben ik er samen. Eh, dan gaan wij samen de lunch eh, maken. En dan maken we er natuurlijk weer gezellig twee uurtjes van. Ik kan af en toe niet uit mijn woorden komen.